de Haak met het NOS Journaal. De bekende Hagenaar Henk Bres heeft 41.000 over een verbod van Martijn af te dwingen. Bres had 15 dagen nodig om aan de benodigde 40.000 handtekeningen te, eh, bijeen te krijgen. Hij noemt dat een duidelijk signaal dat mensen het landelijk zat zijn. Bres wil de handtekeningen eind augustus aanbieden en premier Rutte, vicepremier Verhagen en PVV-leider Wilders. In grote delen van Nederland hebben zware regenbuien tot wateroverlast geleid. Vooral in Utrecht en Noord-Brabant waren de problemen. De Brabantse brandweer kreeg 200 meldingen binnen en die van Utrecht 78. Kelders liepen onder en straten stonden blank. Ook moest de brandweer uitrukken voor omgewaaide bomen. In het Utrechtse Diakonessenhuis liep de kelder onder en kwam de stroomvoorziening in gevaar. De brandweer heeft het water weggepompt. Osama Bin Laden was vooraf op de hoogte van de terreuraanslagen in Londen in 2005. Dat was waarschijnlijk de laatste succesvolle operatie waar de Al-Qaeda-leider bij betrokken was. Dat zeggen deskundigen van de Amerikaanse regering. Ze baseren zich op informatie uit de schuilplaats van Bin Laden in Abbottabad in Pakistan, waar hij begin mei door Amerikaanse militairen werd gedood. Bij de zelfmoordaanslagen op het openbaar vervoer in Londen kwamen in juli 2005 52 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. Voor het eerst is een Chinees benoemd in de top van het IMF. De 58-jarige Tsu Min wordt een van de vier plaatsvervangers van de nieuwe topvrouw, de Franse Christine Lagarde. China steunde destijds de benoeming van Lagarde. Tsu had een topfunctie bij de Chinese Volksbank en was al adviseur van het IMF. Zijn benoeming is een erkenning voor de groeiende rol van China in de wereldeconomie. Het weer veel bewolking, af en toe regen, vooral in het noorden en westen. Er staat een stevige noordenwind en het wordt ongeveer 17 graden vandaag. Morgen in de middag weer, weerbuien, veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij de afrit Bunschoten 2 kilometer. Verderop is het langzaam rijden tussen Bussum en knooppunt Muidenberg over 6 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 4. A6 Lelystad richting Muiden bij knooppunt Muidenberg 2 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij de afrit Zaandijk 3 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 4. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp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 my soul Whatever got broken becomes whole Whenever I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 嘿。 je breekt het.

alone, i the freedom on at night He's all alone, some things will never change Got lonely alone, i the freedom on at night At, eh, at, eh, at night the shade. Within his dreams, he sees the life he made.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 Sobres. isso? no Libra sun, no high.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 sound But somehow I can't believe That anything should happen I know where I belong Nothing's gonna happen